Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Brabant heeft een illegaal casino opgerold. Het casino was verstopt in de kelder van een woonhuis in het plaatsje Rijen. De boeven pakten het professioneel aan, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Agenten namen vier gokkasten en ook drie pokertafels in beslag. Het casino was op het moment van de inval niet in gebruik. Niemand is opgepakt. In Brabant zijn bijna dagelijks illegale goktoernooien. Daar wordt voor duizenden euro's verwed. Of dat soort pokertoernooien ook in deze kelder werden georganiseerd is niet bekend. De toeslagenaffaire duurt maar en duurt maar. Het gaat over mensen die door de Belastingdienst zijn behandeld als fraudeurs, terwijl ze dat niet waren. Vandaag was er een debat over en Kamerleden zijn het wel beu. Deze mensen zijn kapot gemaakt. Kapot. En wanneer begint u met de compensatie? Want dit jaar zouden 5000 mensen geld krijgen ter compensatie voor de ellende. Maar dat worden er maar een paar honderd, blijkt nu. Komt volgens de Belastingdienst omdat het een hele moeilijke zaak is. Een van de roeiers die dinsdag bij een aanvaring in het water kwam, is nu overleden. Een vrachtschip en een roeisloep botsten in Valkenburg, Zuid-Holland met elkaar. Een van de roeiers moest in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is de man van 63 overleden. BOA's zijn blij met strengere coronamaatregelen. De handhavers moeten onder meer in de gaten houden of er echt geen alcohol meer verkocht wordt na 8 uur s avonds en of mensen wel anderhalve meter afstand van elkaar houden. Boa Frank uit Haarlem ging vandaag op pad om te kijken of alles daar goed ging. Nu kijken we vooral naar in de winkels. Hè, ziet het er goed uit? Hebben ze voldoende maatregelen getroffen? En eh, zijn er niet te veel mensen in de winkel? Ging op de meeste plekken goed. Alleen bij dit koffiezaakje stond toch een tafeltje met twee stoeltjes buiten. Ja, het is een hier een bedrijf, dus die voert nu eigenlijk gewoon een terras. Ja, het idee snap ik, maar ja, het, dat, dat toch uit dat mensen er gaan zitten met een kop koffie. Dat is geen probleem.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 I must have sat on a dozen islands, watched the sun sink into the sea. Been there, done that, got the t-shirt and hat, but my favorite place to be is here. found a true love in Malibu, but that water was a little too cold. Yeah, I left a few tears in the rear view, one or two that were hard to forget. Why you think we called? Jeetje, En here nou, wat een einde zeg. Dan denk je van, goh, je hebt nog even tijd. Maar dan is hij alweer klaar met zingen. Eh, je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. We hebben nog dik een uur te gaan met twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaten. De maandartiest komt nog voorbij. Andere leuke muziek. En uiteraard de digitale brievenbus. Waar we nu naartoe gaan, naar Amerika. En dat doen we met de nieuwste single van Todd Barrow. Dit is Girl Like You. Denver als maandartiest. Maar voor de maandartiest van november mag er al gestemd worden. Dat kun je doen op de website van nashvilleradio.nl. De twee waarop je mag stemmen zijn Johnny Cash en de andere is Emmylou Harris. En zij zingt... Together, again. om de maandartiest van november te gaan worden. Lou Harris hoorde je en Together Again. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat en daarvoor gaan we naar 1938 en 1976. Uh, Ehm, oorspronkelijk is dit een instrumentaal nummer... maar de bandleden maakten er een tekst op... en die versie werd in 1940 opgenomen. Ik heb het over San Antonio Rose van Bob Wills. Toen heette het Nieuw San Antonio Rose... want het kreeg natuurlijk een tekstje en dan moest het anders heten. Maar het werd door de Western Writers of America... uitgeroepen tot een van de 100 western liedjes alle tijden. Diverse andere artiesten brachten een versie van dit nummer uit... en ook onze maandartiest deed, dit. Hij zette dit in 1960 1976 op het album Spirit. Je gaat dus luisteren naar Bob Wills en John Denver en de San Antonio Rose. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Oh, Spiegel And en Sarah Jarosh. En Last Train Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. We gaan verder met een nummer van een eh, ja, zinger, songwriter... maar tegelijkertijd ook zanger... die helaas niet meer onder ons is. Op 29 september jongstleden overleed hij op 78-jarige leeftijd. Ik heb het over Mac Davis... die onder andere de schrijver is van In the Ghetto... en A Little Less Conversation van Elvis Presley... en nog veel meer andere mooie nummers. Dit is een nummer van hemzelf. Dit is Every Now and Then. van de naald doorheen komen. Mac Davis en Every Now and Then. Maar het is toch wel leuk om af en toe eventjes een hele oude, oude plaat tevoorschijn te toveren. Eh, de plaat is recenter van het album Strong After Forever. De Nederlandse band, de Billy Bray Band. Dit is Sailor Daddy. meezingen. 1995 alweer. Trisha Yearwood en Excess and O's. En van 1995 gaan we naar 1976. En dat doen we met het nummer wat eigenlijk het... Eh, ja, ze noemen dat in het Engels zo mooi signature song.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 natuurlijk alleen bekend als een van de hits van C.W. McCall... maar natuurlijk ook de titelsong van de film Convoy. En op het begin van de nummer hoor je natuurlijk Chris Christofferson praten... want dat was een van de lead spelers in de film. We gaan nu Nederlandse country voor je draaien. Niet Nederlandstalig, maar deze meneer komt uit Nederland. Hij zegt dat hij de, dat hij de neef is van Shania Twain... Ja, nou, moet kunnen. Henk Wijngaard. Dit was Diesel Smoke, Dangerous Curves.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 Dangerous Curves. We gaan wat nieuws voor jullie draaien. De nieuwste single van Lauren, Lena en John Party. Dit is Getting Over Him. Heard from a friend of a friend that you had a reputation. And it sounded like my kind of lonely medication. Getting over him. Het is weer tijd geworden voor wat folkmuziek. Country folk rock, kan ik beter zeggen. Deze band komt uit Stanwood, Washington. Dit zijn The Lowdown Drifters en All Right. sure. And I drink and I smoke till I can't think no more. And then I walk into the water just to see if I can float. Sometimes I wanna die, sometimes I don't. That's alright. If I go city, it's because I got a shoot. That's the only time you live. Make me wanna go down there. I can't stand other people talking fast and walking slow. They just get out of my way so I can play my songs and go there. paper, just waiting for a start. nummers te goed van het Spotlight-album Just Like Old Times van Heather Miles. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgend Spotlight album... mag je dat altijd aan ons laten weten. Stuur ons even een mailtje naar info.nashvilleradio.nl... en vermeld eventjes in de e-mail welke artiest het gaat, welk album... en welke vier nummers je van het album zou willen horen. Heb je er een leuk verhaal bij, mag je dat natuurlijk altijd erbij zetten. Dan gaan we voor je naar op zoek. En wie weet ga je dan de volgende week al dat weer terug horen... in het Spotlight aan wat door jou uitgekozen is. Maar je mag het ons ook natuurlijk eventjes een voicemail, sms of whatsappje sturen bellen naar 06 428 44375 of buiten Nederland plus 31 6 428 44375. De laatste twee nummers van het Spotlight album dus. Eh, Just Like All Times van Heather Miles. Achter elkaar is Loving the Battle en daarna Make a Fool Out of Me. Dit is het Nashville Spotlight album. I'm Als je het naar je zin hebt. Want de show is alweer klaar. Maar natuurlijk zijn we volgende week weer bij je.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 I sat in the corner with his heart on his sleeve. talking to regret who's never gonna leave or they're playing pool is fool and lost intending by the night that's all my fault we all just hang out and listen to blues sing his songs there's nothing else to do in crazy land since you said goodbye it's been crazy man lunatics liars and all rants. waiting on a leaving to come back again here in crazy land, talking to yourself is the only plan. Giving up on your last give a damn. Here in crazy land. Pick you out a stool, son, I'll buy the first round. I'll tell you how her leaving brought the whole house down. shaking hands with I told you so. That's out of his mind that just walked in. He's on insane's new best friend. It's a whole damn room full of lost who's who's. And you never know who you're gonna run into in crazy land. Since you said goodbye, it's been crazy, man. Lunatics, liars, and also rants waiting on a leaver to come back again here in crazy land Talking to yourself is the only plan Giving up on your last give a damn Here in crazy land Didn't catch your name, friend, sorry about that.